Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Er is geen hard bewijs dat Mohammed B. hulp kreeg bij de moord op Theo van Gogh... schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had vragen gesteld omdat de officier van justitie... die het onderzoek naar de moord leidde, wel denkt dat er handlangers waren. In een vandaag zei de officier onder meer dat mogelijk iemand... het vuurwapen voor Mohammed B. heeft geregeld. Maar volgens minister Plasterk heeft uitgebreid onderzoek juist uitgewezen... dat er onvoldoende bewijs is voor handlangers. Vliegbasis Leeuwarden levert 250 man personeel voor de missie naar Irak, heeft burgemeester Kronen van Leeuwarden gezegd tegen Omroep Friesland. Ook de F-16's die deelnemen aan de strijd tegen IS komen van de Friese basis. Het kabinet besloot gisteren om mee te doen aan de internationale strijd tegen de islamitische staat, met in totaal 18 F-16's. Zes van de toestellen worden ingezet, twee toestellen gaan mee als reserve. Ruim 100 prominente moslims uit diverse landen hebben in een brief terreurgroep Islamitische Staat veroordeeld. De brief is gericht aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. Daarin noemen de prominenten 24 punten waarop IS de islamitische leer overtreedt, zoals het doden van onschuldige mensen. Onder de briefschrijvers is één Nederlander, de voorzitter van de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties. De vereniging Eigen Huis heeft een schademeldpunt geopend voor Groningers met aardbevingsschade. Minister Kamp zei pas geleden nog dat 77% van de gevallen is verholpen. Maar volgens de vereniging gaat het daarbij vooral om kleine schadegevallen. Meer dan 4000 huishoudens zouden nog op afhandeling wachten van de schade die is ontstaan door de gaswinning van de NAM. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het is zo'n 17 graden. In de namiddag en avond valt er in het noorden en oosten wat regen. Morgen opnieuw wolkenvelden en wat regen of motregen. Maar soms schijnt ook even de zon. Het is dan 17 tot 19 graden. In het weekend droger, meer zon en iets warmer. Tip ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 2 kilometer.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 En zo meteen de eerste twee, na de eerste twee hoor je waarom, wie, waar en et cetera. Veel plezier dit uur. Heel veel plezier. En daarna hebben we Hans met zijn programma. En hij heeft een interview met eh, de heer Zonneveld en met Leo van der Veen... over het Chanty Festival van komend weekend. Veel plezier. just to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels and a crazy race. to go zo, twee uur, dan begonnen we met eh, Bobby Day en zijn Little Bitty Pretty One. Een beetje in de doo-wop hoek. En daarna hoorden we Sailor met Traffic Jam van hun gelijknamige album Sailor uit 1974. Gaan we een beetje wat aan soul doen? Doen we met James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. waren de Ronettes met eh, Walking in the Rain... geschreven door Phil Spector, Barry Mann en Cynthia Weil. En dat was een eh, behoorlijk grote hit voor de dames. En dat, eh, dat horen we graag. We gaan naar de Motions, naar hun eerste hitje. Het was maar een heel klein hitje en dan ook nog... With a Little Help from Their Friends. Maar het was een mooie You Bother Me. to allereerste hit, het hitje van The Motions... You Bother Me uit 1965. In het eerste uur hadden we al een debuutsingle, dat was die van eh, Roxy Music. En we hebben er nu weer een van Cat Stevens, I Love My Dog. I love my dog as much as I love you. But you may my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. much as I love you. You make things my doc will always come through. children were played in your back. Bizarre Ten Penny. En het eh, een beetje een 13 in een dozijn nummer. Maar het ligt, het gewoon lekker in het gehoor. Dus dan draaien we dat. Dit was uh, niemand minder dan Kincaid. Er zijn drie leden van The Birds. Die hebben op, eh, onder hun eigen naam ook een grote hit geschreven. In 1979. McGuinn, Clark en Hillman met Don't You Rise Her Off. feels in every is blind. Quinn Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off. Dat waren de ex-Birds met zijn drieën. En dan gaan we nu naar een Nederlands product. We kennen de Q65, hun eerste hit. Daar kennen we alleen maar de titel van, You're the Victor. Want van de rest was gewoon werkelijk niets te verstaan. Maar deze is een B-kantje van de single Anne. En dit Sour Wine is goed te verstaan en zeer goed te verteren. set you free at that time. a Man who can love me like I can. I set you free at that time, but no. de A-kant en Sour Wine op de B-kant. Een geweldige single van de Q65 ehm, uit 1968. We gaan naar de allereerste LP van eh, Crosby, Stills en Nash. Het nummer werd geschreven door Graham Nash. Hij schreef het al in de tijd van de Hollies, maar die vonden het eigenlijk niet zo'n geschikt nummer voor hun band. Jammer dan, nu hebben Crosby, Stills en Nash er een grote hit mee gehad. De Marrakesh Express. Looking at the the world through sunset in your eyes. Traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call.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 De 22 koren met in het totaal 800 koorleden... die over het hele land komen... zullen de aangepaste repertoire ten gehore brengen. Daarom hebben we volgende week, meteen na het nieuws van 4 uur... in onze uitzending twee gasten die alles kunnen vertellen over deze Korendag. Marijke van Wonderen en Mario van der Linden van de Beach Popzingers. Dus zet het alvast met dikke letters in uw agenda. Blijf op de hoogte en kijk op www.zingenaanzee.nl De Nederlandse elektrotechnische groep eh, Nova met hun hit Aurora uit 1981. En tien jaar eerder had John Lennon ook wel weer een keer een hit. Naar aanleiding van een interview dat hij had schreef hij dit nummer. Power to the people. to the People. Dat was eh, John Lennon uit 1971. Eh, Bachman en Turner die waren lid van de Guess Who. En die speelden werkelijk eh, behoorlijk ruige rock. Maar ze hebben ook nog samengespeeld in Bachman Turner Overdrive. En dat was toch wat atypische Bachman Turner plaat. Heel rustig.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 1976, laten we het even goed zeggen. We gaan terug naar de tijd dat ik in jaren of 16, 17 was... en Paul Enka hit na hit scoorde. Hier is hij met Hello Jim. Hello Jim. What do you say? remember my love. But I lost her yesterday. Hey, tell me, Jim. What's new with you? You found another girl. true. Jim, you can't trust them. And don't even try. Or you'll lose her like I did to some other guy. Keep one eye on her and the other on him. I speak as a buddy. I'm telling you, Jim my What's your girl's name? That's very funny. Cause my girl's was the same. 1963 met Hello Jim. We gaan even genieten van de fantastisch mooie stem van Dusty Springfield. En niet alleen van haar mooie stem, maar ook van een fantastisch nummer. Some of Your Lovin'. natuurlijk een van de beste nummers die ze ooit gezongen heeft. Some of Your Lovin', Dusty Springfield. Gaan we zo'n beetje naar de laatste vocalen van dit eh, programma. En die komt van David Bowie. Compositie uit 1977 van Bowie zelf. Samen met Brian Eno. En die kwam dan ook weer van de groep Roxy Music. Jawel. <laughs> En was eh, de titelsong van eh, zijn LP van Bowie. En die heette Heroes. Mary Ford hoort... dan weet je hoe de vlag ervoor staat. Dan is het afgelopen klaar, over en uit. Twee uur matchbox nummer 46 achter de rug en we hebben er weer van genoten. En volgende week gewoon weer natuurlijk. Dan is het, eh, dacht ik, als het goed op 2 oktober... maken we er weer een leuk feestje van. En de komende twee uur dan is Hanser met zijn programma. En hij heeft dus eh, een interview met eh, twee heren over het Shanti Festival...